Michel Koenen met het NOS-journaal. Richard de Mos doet aangifte van het lekken van zijn volledige strafdossier. Gisteren meldde Nieuwsuur dat het programma in het bezit is van dat dossier... van de oud-wethouder van Den Haag. Op de site van zijn partij Hart voor Den Haag zegt de Mos dat er een groot mediaoffensief tegen hem gaande is... waarin hele en halve onwaarheden worden verteld de mos staat vanaf maandag met zeven anderen terecht... voor het vormen van twee criminele organisaties... ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Hij zou vastgoedondernemers in ruil voor donaties hebben voorgetrokken. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht... zijn een moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaar gewond. Of ze in levensgevaar is, is niet bekend. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een conflict in de relationele sfeer. De dader ging er vandoor in een auto en is nog altijd spoorloos. Peru heeft per direct de belangrijkste toeristische attractie van het land gesloten. De overheid is naar eigen zeggen bang dat toeristen die naar de voormalige Inca-nederzetting Machu Picchu willen iets overkomt. In het Zuid-Amerikaanse land zijn al maanden felle protesten tegen de regering. Daarbij zijn al tientallen doden gevallen. Boven de ruïnestad in de bergen zijn ook de wandelpaden naar Machu Picchu gesloten. Zo'n 400 toeristen zitten nu vast in een nabijgelegen dorp. En de laatste training van Feyenoord en Ajax voor de klassieke morgen heeft duizenden fans getrokken. Zowel in Rotterdam als Amsterdam werden de spelers onthaald met vuurwerk en fakkels. In de Rotterdamse Kuip hangen morgen netten achter de doelen. Dat is om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen het veld opgooien. Het weer nog. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Lokaal is er wat nevel of mist. Morgen vooral in het westen wat zon. In de rest van het land bewolkt. Het wordt dan een graad of drie.